Jan van der Putten met het NOS-journaal. De opkomst bij de Franse presidentsverkiezingen is opnieuw vrij laag. Tegen het middaguur had ruim 26 van de kiezers gestemd. 2 procentpunt minder dan vijf jaar geleden. Wel is de opkomst iets hoger dan twee weken geleden bij de eerste ronde. De strijd gaat tussen regerend president Macron en Marine Le Pen. De stembureaus sluiten vanavond om 8 uur. In het zuidwesten van de Verenigde Staten woeden opnieuw hevige bosbranden... waardoor enkele duizenden mensen op de vlucht zijn geslagen. De staat New Mexico is het zwaarst getroffen. Op zo'n twintig verschillende plekken staan daar bossen in brand. De gouverneur van de staat heeft een noodtoestand uitgeroepen. Zo'n 200 gebouwen zijn intussen door het vuur verwoest. De autoriteiten roepen bewoners op hun huis te verlaten... en een veilig heenkomen te zoeken. Van de tien opvarenden van het Japanse schip die tot nu toe zijn gevonden... is niemand meer in leven, meldt de Japanse kustwacht. Het schip had 24 toeristen en twee bemanningsleden aan boord. Het kwam voor de kust van het noordelijke eiland Hokkaido... in slecht weer in moeilijkheden en is mogelijk gezonken. De overlevingskansen in het gebied zijn klein. Het zeewater is ijskoud. Annemarie van Vleuten heeft opnieuw de voorjaarsklassieker luik luik gewonnen. De renster van Movistar ging er op de laatste klim alleen vandoor en kwam solo over de finish. De Australische Grace Brown werd tweede, de Nederlandse Demi Vollering derde. Drie jaar geleden won Van Vleuten ook. Eerder dit seizoen won Van Vleuten al een rit in de ronde van Valencia. En ze won de omroep Het Nieuwsblad, omloop Het Nieuwsblad. Het weer nog zonnestapelwolken en stapelwolken en het blijft droog. Vrij veel wind vandaag en het is 11 tot 18 graden. Morgen in het zuiden een bui, vooral in het noorden zon en een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam... tussen naar de West en knopen Diemen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door de weekendwerkzaamheden op de A9.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 Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby. Girl, when you talk, I believe it, baby. Girl, I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty, let it work the kitty. Like, hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground your girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. I must say you're the brightest thing in here. You're so hot, people need some rain in here. Time to make X gangsters bang in here. Girl, you could do anything you want to here. Down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I've never seen shaking standing. Either way you do it, then you look Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. van Zandvoort, op 106.9 CFM.